ging een vriendschap kapot en jij kwam niet meer. Iets in mijn hart brak in twee, niet voor de eerste keer. Ik nam vakantie om te vergeten, maar hier in Spanje knaagt mijn geweten. Denk ik met spijt, kon jij hier maar bij me zijn. Jij bleef In twee niet voor de eerste keer. Ik nam vakantie om te vergeten, maar hier in Spanje knaagt Een vriendschap kapot.